Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Van zo'n 50 Nederlandse jihadisten is het paspoort ingetrokken... om te voorkomen dat ze gaan vechten in Syrië of Irak. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... zijn het vooral mensen die nog in Nederland zijn. Volgens RTL Nieuws worden de antiterreurmaatregelen... in de praktijk nauwelijks opgelegd. De AIVD en het Openbaar Ministerie zouden honderden jihadisten in het vizier hebben... terwijl er maar tientallen paspoorten zijn ingetrokken. De politie heeft een man aangehouden voor de dood van een jonge vrouw in Capelle aan den IJssel. De twee woonden samen en werden vanochtend in hun huis gevonden. De vrouw van 19 was dood, de man van 27 gewond. De man is in het ziekenhuis aangehouden. De politie was naar het huis gegaan na een tip over een verdachte situatie. Na de Verenigde Staten wil ook de Europese Unie de relatie met Cuba verbeteren. De EU-vertegenwoordiger Mogherini bezoekt het land op 23 en 24 maart. Ze praat onder meer met de minister van Buitenlandse Zaken over samenwerking en de ontwikkelingen in Cuba. De VS evacueert tien Amerikaanse hulpverleners uit het noordwesten van Afrika... omdat ze mogelijk besmet zijn met ebola. Ze hebben mogelijk contact gehad met een ebola-patiënt in Sierra Leone. Als de tien in Amerika zijn aangekomen... worden ze voor 21 dagen ter observatie opgenomen. In het Limburgse dorp Spouwbeek woedt een grote brand in een loods. Volgens de brandweer staan er campers en caravans ingestald. Uit voorzorg is de A76 ter hoogte van Schinnen in beide richtingen dicht. Ook het treinverkeer tussen Heerlen en Sittard is stilgelegd. Hoe de brand in Spouwbeek is ontstaan is nog niet bekend. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Morgen kan er wat lichte regen vallen. Het wordt dan een graad of 8. Na het weekend meer zon. Het wordt dan 10 tot 15 graden.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 The DJ played Star 69, I just couldn't leave the floor. The speakers were booming, the vibrations went through me as if I was made out of air. By then, all my clothes were soaking wet, but what the hell? I didn't care. I was in my zone and all alone with nothing on my mind. I took it all in like a long lost friend. I was feeling so divine. It's a deep thing. It's a deep thing. It's a love thing. It's a love thing. I'm here to let you know. It's a house thing. It's a deep thing. It's a deep thing. It's a love thing. It's a love thing. I'm here to let you know. It's a house thing. It's a deep thing. It's a deep thing. It's a love thing. It's a love thing. I'm here to let you know. It's a house thing. It's a deep thing. It's a deep thing. It's a love thing. It's a love thing. I'm here to let you know. It's a house thing. holding Why'd you tell me no? Why you holding off? Cause everything we do, everything we do, it's a lot like love. You're waiting for, never hurt my soul. House Vibes.